Belangrijke commissie in de Senaat is akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor hervormingen. Alle democraten en één republikeinse senator stemden voor. Obama noemde de uitkomst een cruciale stap, maar hij benadrukte dat er nog een lange weg te gaan is. Ook andere commissies in de Senaat moeten nog over de gezondheidsplannen stemmen. En uiteindelijk wordt het wetsvoorstel aan de voltallige Senaat voorgelegd. Obama wil dat iedere Amerikaan verplicht wordt een ziektekostenverzekering af te sluiten. Nu hebben bijna 50 miljoen Amerikanen geen verzekering. De Republikeinen vrezen dat de plannen leiden tot te veel overheidsbemoeienis en hoge kosten. Dirk Scheringa stond op het punt afgelopen maandag zijn vertrek aan te kondigen als topman van de DSB-bank. Ook directielid Van Goor zou vertrekken. Dat hebben bronnen bij DSB gezegd tegen de NOS. Het ging uiteindelijk allemaal niet door, doordat de bank onder curatelen werd geplaatst. De Nederlandse bank had vooral moeite met de dubbelrol van Scheringa. Hij is zowel bestuursvoorzitter als groot aandeelhouder. Daardoor had hij in de ogen van de toezichthouder te veel macht. Dat er een belangrijk besluit van de Nederlandse bank aan zat te komen... konden buitenstaanders overigens al zondag weten. Een student die bij GroenLinks stage loopt... is zondag door een uitzendbureau gevraagd om maandag in een callcenter te komen werken. Het extra personeel was nodig vanwege nieuws van de Nederlandse bank. In de regio Rotterdam-Rijnmond heeft het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 uren plat gelegen. Vooral het portofoonverkeer tussen individuele agenten had hinder van de storing. In driekwart van de regio Rotterdam was van half negen gisteravond tot half twee vannacht weinig of geen contact mogelijk.